Mark Hokker met het NOS Journaal. De marechaussee heeft vanmorgen op februari geld. Hij heeft een proces verbaal gekregen en moet zich later verantwoorden voor de rechter. Vorige week bepaalde de rechter dat Schiphol per direct taxironselaars mag weren. Wie zich schuldig maakt aan het aanbieden van taxidiensten zonder vergunning voor de officiële taxibaan...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 Aanleiding voor de onrust is de arrestatie van een zwarte man ten noorden van Parijs. Hij zou door vier agenten met een wapenstok zijn toegetakeld... en een van de agenten zou de man met een knuppel hebben verkracht. De politie ontkent dat. In de Europa League heeft AZ thuis met 4-1 verloren van Olympique Lyon. De Fransen stonden na een uur met 3-0 voor. Johan Baks scoorde daarna voor de Alkmaarders. volgende week is de return in Lyon. Ajax speelt op dit moment in de tweede ronde van de Europa League. De Amsterdammers spelen uit tegen Legia Warschau. Het weer, opklaringen, al komt er geleidelijk meer bewolking... en vooral in het noorden kan wat regen vallen. De temperatuur zakt naar een graad of 4. Morgen is er veel bewolking en ook nog kans op wat regen. In de middag wordt het vanuit het westen op de meeste plaatsen droog. Het wordt rond de 8 graden. Het weekend verloopt vrijwel droog bij een graad of 7. Dit was het... Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1216 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gastheer voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. En we gaan beginnen met, een, eh, met Jim Gabriel op piano. Into Eternity, zo heet zijn nieuwe album. En eh, nou, daar gaan we naar de eerste track van luisteren. From the Rising of the Sun. Ja, dat duurt nog wel even, want we hebben nog natuurlijk de hele nacht te gaan. Oké, eh, verdere informatie kan je vinden op uh, peacefulradio.info. Daar vind je de playlist en alle informatie van de artiesten en alles wat daarbij hoort. Ik wens je heel veel luisterplezier. I'm Guru Joss from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.whitesun.com. peaceful. ለስጋዬ ብዬ እና ሰጥም አገር አብርረሰዋለው ከጋፋቱ መንደር አብርረሰዋለው ከጋፋቱ መንደር casa mai በእልፋኝ ከእሾክ ላይ አዳን አገር ተዳከመ በስንፍና በጠረ አረጋት አገረን የወዳድ መነብር ማግኘትና ማጣት ማግኘትና ማጣት ሲፈራረቁበት ጎንበስ ከአንገቱ ከለስ ማለት ሲኖርበት ማለት ሲኖርበት ያንኑ የሰው ልጅ ቀን ያጨለመበት My name is Jim Ottaway. I am an Australian electronic musician and composer. The song you are hearing is called Alpha Crucis from my latest album, Southern Cross. If you would like to know more about me and my music, I invite you to visit my website, jimottaway.com. Enjoy listening to Peaceful Radio. My name is Karani. I'm a Dutch keyboardist and New Age composer. The song you're hearing is called Lady's Grace from my latest album Equilibrium. If you wish to know more about me and my music, I invite you to visit my website kirani.nl.